uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vanochtend in de Amsterdamse staatsliedenbuurt werd neergeschoten door een agent... is volgens de Telegraaf Heineken-ontvoerder Frans Meijer. Die zou mogelijk met zijn zoon een overval hebben willen plegen. De motoragent zag dat de man een pistool bij zich had en schoot hem daarom neer. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Meijer ontvoerde in 1983 Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Dat deed hij samen met onder andere Cor van Hout en Willem Holleder. Kinderopvang wordt mogelijk duurder als de stint niet terugkeert op de weg. Sinds vandaag mogen de elektrische bakfietsen tijdelijk niet worden gebruikt om kinderen te vervoeren vanwege twijfels over de veiligheid na dodelijke ongeluk in Os. Crashes moeten nu busjes en ander vervoer regelen en daardoor lopen de kosten op. Die worden niet meteen doorgerekend, maar wel als het verbod op de stint blijvend wordt, zegt brancheorganisatie Kinderopvang. Oude organisatie Boink hoopt dat de overheid snel aangeeft... wat er mis was met de stint in de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft extra personeel nodig... omdat het aantal asielzoekers weer stijgt. De wachttijd voor de beoordeling van de asielaanvragen loopt daardoor op. Het aantal aanvragen is gestegen tot meer dan 2000 per maand. Opvangorganisatie COA heeft de afgelopen maanden... 2000 extra slaapplaatsen geregeld... en overlegt met, momenteel met gemeenten over meer locaties. Rechtsextremisten doen steeds vaker uitspraken die geweld tegen met name moslims en de overheid aanmoedigen of verheerlijken. Maar tot daadwerkelijk gebruik van geweld leidt dat nauwelijks, zo staat in een rapport van de AIVD. Volgens de dienst maken sociale media het voor rechtsextremisten makkelijker om hun gedachten goed te verspreiden. Het weer dan vanavond en vannacht kan lokaal nog een bui vallen. Minima komen uit rond de 10 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken... en vooral in de ochtend kan er in het noorden nog een bui vallen. Smiddags wordt het rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal.